1 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Als de bussen van Keolis niet mogen rijden in de IJssel en Vechtstreek... gaan 260 arbeidsplaatsen verloren. Dat zegt het vervoersbedrijf dat komende december... het busvervoer zou gaan verzorgen in de streek. Keolis heeft bij de aanbestedingsprocedure... bewust foute informatie gegeven. De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland... willen daarom de concessie intrekken. Keolis erkent dat er een fout is gemaakt en biedt excuses aan. Maar vindt het een te zware maatregel en hoopt op een heroverweging. Op 4 augustus wordt een definitief besluit genomen. De Amerikaanse regering stuurt ook federale agenten naar Chicago en Albuquerque. Die zijn eerder al naar Kansas City en Portland gestuurd om de openbare orde rondom protesten te handhaven. President Trump vindt dat de democratische burgemeesters de situatie in hun stad niet meer onder controle hebben. Hoewel de demonstraties tegen racisme en politiegeweld in veel gevallen vreedzaam verlopen. De burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, vindt dat er gekeken moet worden of het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte verplicht kan worden gesteld. In Nieuwsuur zei hij dat de anderhalve meter regel voor veel mensen geen betekenis meer heeft. Abu Taleb maakt zich zorgen over het komende offerfeest voor moslims, waarbij traditioneel veel mensen bij elkaar komen. Enkele honderden mensen hebben in Heerenveen afscheid genomen van shortrekker Lara van Ruiven. De 27-jarige wereldkampioene overleed eerder deze maand in een Frans ziekenhuis aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. Bij ijsstadion Tialf vormden haar ploeggenoten en andere schaters een erehaag toen de rouwauto arriveerde. Het weer in het noorden kan nog wat lichte regen vallen. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 10. Lokaal kan er mist ontstaan.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 You've been drowning in Maar nu eerst het NOS nieuws van...